Moedige start. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Advocaat Jan-Hein Kuipers vindt dat premier Rutte het leven van zijn cliënt Kees H. in gevaar brengt door te suggereren dat H. een tegenprestatie heeft geleverd voor de Teven-deal. Dat zegt hij in het programma Nieuwsuur. Kuipers vindt dat Rutte niet weet waar hij, het over waar hij het over heeft. Hij is bang dat H. gevaar loopt nu de suggestie is gewekt dat hij informatie over andere criminelen heeft doorgegeven in ruil voor een deal. Rutte zei vandaag dat de tegenprestatie van drugscrimineel H. misschien wel groter was dan tot nu toe gedacht. Maar hij zei zelf ook niet te weten wat die deal precies is inhield. Geldermalsen heeft plannen voor een grootschalig asielzoekerscentrum. Dat zou plaats moeten bieden aan 1500 asielzoekers... en zou daarmee een van de grootste AZC's van Nederland worden. Burgemeester en wethouders van de Gelderse plaats... hebben de gemeenteraad gevraagd om toestemming te geven voor het centrum. Het moet vanaf juni volgend jaar op een industrieterrein komen... voor een periode van 10 jaar. Vanavond heeft de gemeente een voorlichtingsavond georganiseerd. Veel inwoners voelen zich nogal overvallen door het plan. In de Zwitserse stad Genève zijn vanmiddag twee Syriërs opgepakt, melden Zwitserse en Franse media. In de auto van de Syriërs zouden sporen van explosieven zijn gevonden. Het is onduidelijk of de aanhouding verband houdt met de aanslagen in Parijs en de grootschalige zoektocht naar terroristen die gaande is. Volgens de Franse tv-zender kreeg de politie woensdag opdracht uit te kijken naar vier terreurverdachten. Daar begon een grote zoekactie en werd het dreigingsniveau verhoogd. VN-gebouwen, diplomatieke posten, synagogen en verkeersknooppunten kregen toen extra bewaking. Het kabinet komt met nieuwe regels voor late zwangerschapsafbreking en euthanasie op baby's. Een beoordelingscommissie bekijkt zwangerschapsafbrekingen na 24 weken, een levensbeëindiging van baby's tot een jaar oud. Volgens de minister Schippers en Van der Steur worden de regels duidelijker en transparanter en moet zorgvuldig medisch handelen ermee worden gewaarborgd.